Minister Johnson van Buitenlandse Zaken zei eerder dat er niet zal worden betaald. Maar minister Hammond van Financiën heeft intussen gezegd dat er wel te praten valt over een lager bedrag. Andere heikele punten zijn de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... en de positie van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag wordt in een gezamenlijke persconferentie van de onderhandelaars duidelijk... of er schot in de onderhandelingen komt. In de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker negen doden gevallen... nadat zwemmers door een vloedgolf waren meegesleurd. Een jongen van 13 wordt nog vermist. De slachtoffers waren aan het zwemmen in een canyon... waar het water in de zomer normaal gesproken laag staat. Door een zware regenbui kilometer stroomopwaarts veranderde de stroom plotseling in een woeste donkerbruine massa. In Egypte is een dode gevallen bij gewelddadige confrontaties tussen krakers en de politie bij de hoofdstad Cairo. Meer dan 50 mensen raakten gewond, onder wie 37 agenten. De botsingen begonnen afgelopen weekend toen de politie met bulldozers probeerde illegale woningen te slopen op een eiland in de Nijl ten noorden van de hoofdstad. De bewoners gooiden met stenen naar agenten. Die reageerden met traangas en rubberen kogels. Vermoed wordt dat de autoriteiten van het eiland een luxe vakantieoord willen maken. Filmregisseur George Romero is overleden. Hij was vooral bekend van zijn films over zombies. Het bloederige Night of the Living Dead uit 1968 werd een cultklassieker die de standaard zette voor latere zombiefilms. Romero maakte ook een aantal opvolgers, waaronder Dawn of the Dead en Day of the Dead. Het weer. In het zuiden nog wat buien.